Dat zou de derde staking in korte tijd zijn geweest. In de nieuwe CAO krijgen werknemers van de UMC's structureel meer salaris. Per maand gaat het om minimaal 75 euro bruto extra. Ook wordt de rusttijd na een bereikbaarheidsdienst of nachtdienst verlengd... en krijgt het personeel een hogere toelage voor onregelmatige diensten. De bonden leggen het principeakkoord volgende week voor aan hun leden. Het kabinet gaat een gedeeltelijke lockdown aankondigen die drie weken duurt, melden bronnen aan de NOS. Dat is een week langer dan het advies van het Outbreak Management Team. Horeca en niet-essentiële winkels zouden tijdens de lockdown s'avonds om 7 uur dicht moeten. Thuis zou je niet meer dan vier mensen mogen ontvangen... en het advies gaat gelden om thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Bioscopen en theaters vallen waarschijnlijk buiten de lockdown... maar bij sportwedstrijden mag geen publiek meer komen. De maatregelen gaan zaterdagavond om 7 uur in. Het overleg gaat komende dag nog verder op het Binnenhof. En ook is er nog overleg met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. En om 7 uur is er een persconferentie. Curaçao beschouwt Nederland vanaf maandag weer als land met een heel hoog coronarisico. Dat betekent dat Nederlanders bij aankomst op het eiland een negatieve PCR-test moeten laten zien die niet ouder is dan 48 uur. Ook moeten ze zich drie dagen later opnieuw laten testen. De maatregel geldt zowel voor gevaccineerde als ongevaccineerde reizigers. Eind oktober waren op Curaçao de coronaregels voor gevaccineerde Nederlandse vakantiegangers juist versoepeld. Het weer op veel plaatsen vannacht niet kouder dan 6 tot 9 graden, maar in Limburg kan het licht vriezen.